Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door een storing bij de treinverkeersleiding in Rotterdam... rijden er in een deel van de zuidelijke Randstad nauwelijks treinen... meldt spoorbeheerder ProRail. Door die storing kunnen de verkeersleiders niet zien waar de treinen zijn. De problemen zitten vooral rond Rotterdam... maar ook elders in het land kunnen er problemen zijn. ProRail hoopt dat de storing rond deze tijd is opgelost. In het noorden van Kosovo heeft de politie twee grensovergangen met Servië gesloten... nadat verschillende wegen waren geblokkeerd. Ook ging het luchtalarm af. In het noorden wonen veel etnische Serviërs. De onrust heeft te maken met nieuwe wetten die vanaf middernacht voor hen gaan gelden. De overheid wil hun verplichten Kosovaarse nummerborden te gebruiken... en ook moeten ze bij de grens een extra document aanvragen. Eerder was er ook al onrust over de wetten. Daardoor werd de invoering uitgesteld. Het lichaam dat op Curaçao is aangetroffen is van de 45-jarige man uit Leiden... naar wie sinds woensdag werd gezocht. Het stoffelijk overschot wordt nu onderzocht. De Nederlandse toerist was dinsdag niet teruggekeerd na een wandeling. De bewoner van het huis in Den Bosch waar vannacht een explosief ontplofte... krijgt een gebiedsverbod van een maand, meldt de gemeente. Volgens Omroep Brabant woont in het huis de vriendin van Klaas Otto... oprichter van motoclub No Surrender. Ook hij mag een maand niet bij de woning komen. Gastland Engeland heeft het EK voetbal voor vrouwen gewonnen. Op Wembley in Londen versloegen de Engelsen Duitsland in de verlenging met 2-1. Engeland werd gecoacht door Sarina Wiegman. In 2017 werd zij met de Nederlandse vrouwen Europees kampioen. Voormalig radiopresentator Jan Steeman is overleden, meldt Avro Tros. Steeman presenteerde onder meer het Steen en Tijdperk en Arbeidsvitamine... het langslopende landelijke radioprogramma ter wereld. Jan Steeman was 76 jaar.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 Light, don't think I have enough the dark, I'm out of sparks From the flame, I kinda lost I'm almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass And I try to find a light To the dawn after the darkest dusk again Are you out? this down on my knees and cry And the demons that I fight Count the worries in my eyes When it all starts falling apart And you don't know just how far you should run Remember all the things that you've done Are you out of your mind? far too busy loving her I'll never be lonely Just on my shoulder And I she fills my heart with joy She makes my says we're not responsible. She thinks with her chin up. She always makes uncommon sense, always knows just what to say.